12 uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Op Curaçao is een nieuw nationaal ziekenhuis geopend. Het Curaçao Medical Center vervangt het oude Sint-Elisabeth ziekenhuis. De twee ziekenhuizen liggen pal naast elkaar. Zo'n 90 patiënten konden daardoor via een sluis... van het oude naar het nieuwe ziekenhuis worden gebracht. Tientallen militairen uit Nederland die op het eiland zijn gestationeerd... hielpen bij de verhuizing. Het nieuwe ziekenhuis heeft 300 bedden... en moet een van de toonaangevende ziekenhuizen in de regio worden. Oekraïne zegt een hooggeplaatste IS'er te hebben gearresteerd. Het zou gaan om een van de belangrijkste commandanten van islamitische staat... Al-Bar Shishani uit Georgië. Bij de arrestatie heeft Oekraïne hulp gekregen van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA en de Georgische politie. Al-Bar Shishani werd opgepakt in de buurt van Kiev, vlakbij zijn huis. Hij zou vanuit Oekraïne het IS-netwerk hebben aangestuurd. De kans is groot dat het Nederlands elftal volgend jaar zomer tijdens het EK... alle drie de poolwedstrijden in de Johan Cruijff Arena speelt. Omdat Roemenië zich vanavond niet rechtstreeks heeft geplaatst... mag Oranje bij directe plaatsing drie duels in Amsterdam afwerken. Eén punt in de uitwedstrijd morgenavond bij Noord-Ierland is daarvoor genoeg. Het EK bestaat in 2020 60 jaar en daarom worden in 12 verschillende Europese steden wedstrijden gespeeld. Montenegro doet komend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De publieke omroep van het land gaat vijf auto's aanschaffen... en dan is er geen geld meer om ook nog een delegatie naar Rotterdam te sturen. Ook vindt de omroep deelname zonder van het geld... omdat de Montenegrijnse inzendingen vaak niet ver komen in de zangcompetitie. De omroep zegt dat deelname aan het Eurovisie Songfestival ongeveer 130.000 euro kost. Het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog. Alleen in het noordoosten kan in de loop van de nacht wat regen vallen. De temperatuur ligt tussen de 0 en 3 graden. Morgen veelal bewolkt bij maximaal 8 graden. Maar door de wind is het voor het gevoel kouder. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Everybody's on the dance, DJ, my music loud. Yeah. listening to Dance Radio. dancing. I get up again. toe depend on how I feel, might throw me too back. Yeah, like Kodak. Yo, little bitch tryna ride my way. NBA young boy outside today. Shoe gang sick, finna see my doctor. Nigga still a swag, finna call my lawyer. Flew three holes in the mind at the same damn time. The sucker had them fucking at the same damn time. Bought fitting, bought them at the same damn time.